Juri Stubenitski met het NOS-journaal. PVV leidt een noodplan komt voor het geval dat Griekenland failliet gaat. Er wordt steeds openlijke rekening gehouden met een faillissement van Griekenland. Minister De Jager zegt dat er toenemende onzekerheid is over Griekenland... en de wilskracht van de Grieken om orde op zaken te stellen. De PvdA denkt dat die uitspraken leiden tot onrust en een averechts effect kunnen hebben. De hoofdverdachte in de Amsterdamse zedenzaak had veel meer kinderporno dan tot nu toe bekend was. Drie maanden geleden vond de politie 7000 foto's en 600 filmpjes op de computer van Robert M. Inmiddels zijn er bijna 47.000 foto's en 3700 video's gevonden. En maakte niet alles zelf, hij heeft ook veel materiaal gedownload. Het bestuur van FNV Bouw beslist nog deze week of het akkoord gaat met het pensioenakkoord. De steun van die bond is nodig voor een meerderheid binnen de vakcentrale FNV. De grote bonden Bondgenoten en Advocabo zijn niet overtuigd door de toezeggingen van minister Kamp en blijven tegen. Maandag neemt de FNV een definitief besluit over het pensioenakkoord. Op Schiphol is een Rotterdammer opgepakt die met 154.000 euro naar Turkije wilde vliegen. De man wordt verdacht van witwassen. Hij had geen geloofwaardig verhaal over de herkomst van het geld waarna de marechaussee hem oppakte. Het Franse Hof heeft oud-premier de Villepin ook in hoger beroep vrijgesproken in de Clearstream-zaak. Er is geen bewijs dat hij betrokken was bij een lastercampagne tegen zijn toenmalige rivaal, Sarkozy, destijds minister. De affaire draait om valse afschriften van de Luxemburgse bank Clearstream, waaruit zou blijken dat Sarkozy smeergeld heeft aangenomen. Het weer in het noorden bewolkt en af en toe regen. In het midden en zuiden meer ruimte voor de zon en lokaal een bui.